Vijf uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De fabrikant van de vorige maand ontspoorde trein in Taiwan... heeft een ontwerpfout ontdekt. Daardoor ging er bij de treinverkeersleiding geen alarm af... toen de machinist de snelheidsbegrenzer uitzette... en veel te hard door een bocht reed. Volgens de Japanse fabrikant is er geen probleem met de snelheidsbegrenzer zelf... maar zit de fout in de verbinding tussen het systeem op de trein en de verkeersleiding... Bij het treinongeluk vielen 18 doden en raakten 187 mensen gewond. Voor het eerst in vijf jaar is in de Verenigde Staten een ter dood veroordeelde geëxecuteerd met de elektrische stoel. Dat gebeurde in Nashville in de staat Tennessee. De man van 63 werd in 1984 al veroordeeld tot de doodstraf wegens de moord op twee mannen. Hij wilde geen dodelijke injectie. Die methode is gebruikelijker, maar ligt in de VS onder vuur omdat er de laatste jaren meerdere keren complicaties waren. Presentator Tim Hofman heeft al ruim 147.000 handtekeningen opgehaald... met een petitie voor een kinderpardon. Dat betekent dat het burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer kan worden gezet. Hofman kwam gisteren met zijn initiatief naar aanleiding van zijn documentaire... Terug naar je eigen land. Daarin volgt hij vijf kinderen van een groep van ongeveer 400 kinderen... die in Nederland zijn geboren of hier al langer dan vijf jaar wonen en het land uit moeten. Hofman wil een kinderpardon dat wel werkt. De eigenaar van de Formule 1 heeft het circuit van Zandvoort een aanbod gedaan... om in 2020 een Grand Prix te organiseren, meldt de Telegraaf. De eigenaar van het circuit, prins Bernard van Oranje, bevestigt het bod. Hij noemt het een unieke kans.